Zes uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. Tegen de NOS. De gemeente eist van jongeren dat ze een baan hebben of naar school gaan. Veel jongeren met schulden kiezen volgens de docenten voor een mbo-opleiding... waardoor ze in aanmerking komen voor studiefinanciering van 800 euro per maand. Ze krijgen dat geld ook als ze zich ziek melden, wat sommige jongeren doen. Apple-topman Cook blijft erbij dat zijn bedrijf geen software zal ontwerpen waarmee de FBI iPhones kan kraken. De federale politie wil de contactgegevens van een doodgeschoten terrorist achterhalen. Apple denkt dat als het de zogeheten achterdeurtjes in de software bouwt, ook hackers daar gebruik van zullen maken. De VS en China zijn het eens over sancties tegen Noord-Korea vanwege de kernproef en de lancering van een lange afstandsraket eerder dit jaar. Beide landen hebben een ontwerpresolutie opgesteld die vermoedelijk nog deze week door de VN-veiligheidsraad wordt aangenomen. Over de inhoud van de resolutie is nog niets bekendgemaakt. Kinderombudsman Mark Dullaert vindt de opvang van asielkinderen in noodopvanglocaties tekortschieten. Dullaert zegt onder meer dat kinderen soms weken moeten wachten voordat ze naar school kunnen. Het onderwijs biedt juist structuur aan asielkinderen, zegt de kinderombudsman. De toestroom van valse bankpasmailtjes is ondanks een opgerolde phishingbende niet afgenomen. Dat zegt de fraude helpdesk. Vorige week werd bekend dat vier leden van een landelijk opererende bende waren opgepakt. Ze hadden duizenden e-mails verstuurd waarin klanten werd gevraagd hun bankpas op te sturen omdat ze een nieuwe krijgen. Wie zijn pincode wilde houden moest die doorgeven. Zo kwam de bende aan bankpasjes met pincodes. Het weer, lokaal valt nog een winterse bui met uitzondering van de kust vriest het licht. In het oosten en zuidoosten kan het mistig zijn en ook is er lokaal kans op gladheid. Overdag schijnt de zon en vallen er een paar buien bij 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 And I know I shouldn't say it, but my heart don't understand why I got you on my mind. really liked you. I bet, I bet that's why I keep on thinking about you. It's a shame. You said I was good, so I poured in.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 So walk higher than the heartaches, the lie awake. You'll be okay. You'll be okay. Yours it is a plane train, the bike rides its so in. The full of mind, give her heart, be strong. Stand tall, you got my heart, I got yours.